Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. OMT-voorzitter Jaap van Dissel heeft tijdens de coronacrisis... vanaf zijn privéaccount gemaild met bewindspersonen, ambtenaren, OMT-leden... en collega's van het RIVM. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Eerder kwam naar buiten dat minister De Jonge dat ook deed. Het gebruiken van privéaccounts wordt sterk afgeraden... in verband met onder meer veiligheidsrisico's. De Franse president Macron en de Russische president Poetin hebben op dit moment geen contact met elkaar. Door de hoeveelheid burgerdoden in Butsja en andere steden is de oorlog een andere weg ingeslagen, zegt Macron. Sindsdien heeft hij Poetin niet meer gesproken. Macron was een van de weinige westerse leiders die na de start van de oorlog probeerde in gesprek te blijven met Poetin. In Colombia is een Nederlandse man vermoord. Afgelopen zaterdagavond schoten twee mannen hem neer. De daders gingen er vandoor op hun motor. De man van 45 had een bierbrouwerij in Colombia. Over het motief is nog geen duidelijkheid. Mogelijk was het een overval of werd hij afgeperst. Volgens Colombiaanse media was de man erg geliefd. Zo zette hij zich in de regio in voor mensen die het moeilijk hadden. In de Verenigde Staten vervalt de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. President Joe Biden wilde de periode eigenlijk verlengen tot minstens 3 mei... in verband met oplopende besmettingscijfers. Maar een federale rechter zet een streep door dit plan... omdat het juridisch niet goed onderbouwd is. Vanaf vandaag hoeven passagiers daarom geen mondkapje meer te dragen... in een vliegtuig, trein of bus. Nederlanders hebben in het laatste kwartaal van vorig jaar 5 miljard euro minder gespaard dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Verrassend is het niet, want nu er geen coronaregels meer gelden, wordt er meer uitgegeven. Zo gaan mensen weer vaker naar de winkel of de kroeg. De hoge energie- en brandstofprijzen spelen ook een rol, net als de inflatie. Het weer. Vandaag wordt weer een zonnige dag met hier en daar wat lichte bewolking. Het wordt zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Komende dagen blijft het lekker lenteweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit. Ik wil, ik zal vooruit. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot, ook al verdwijnen. Wat is er in de wereld aan de 9. can't document myself. I just want to live my life if I'm judging. I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far, my money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh, happy. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my butt, oh, butt, oh. baby, not the finish. We could try to enjoy, but I not the finish. Oh, we could try to enjoy. Say kata kata wuru not the finish. Eh. We could try to enjoy. Problem not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh. We could dance like Luwala, yeah, Luwala. We could dance like Luwala, yeah, Luwala. We could dance like Luala. Dance like Limpo I used to be. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron en de Russische president Poetin hebben geen contact met elkaar. Door de vele burgerdoden in Butsja en andere steden is de oorlog een andere weg ingeslagen, zegt Macron. Sindsdien heeft hij Poetin niet meer gebeld. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten door twee mannen. De man had een bierbrouwerij in Colombia. Over het motief is nog geen duidelijkheid. Volgens Colombiaanse media was de man van 45 erg geliefd bij de bevolking. In de Verenigde Staten vervalt de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. President Joe Biden wilde de periode eigenlijk verlengen tot 3 mei... maar een federale rechter zet een streep door dit plan... omdat het juridisch niet goed onderbouwd is. Het weer, het wordt een zonnige dag met temperaturen van 16 tot lokaal 20 graden. It makes me wanna run away and hide.